7 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij zijn er beschietingen over en weer geweest... tussen Israël en Palestijnen in de Gazastrook. Er zijn berichten van zeker zeven doden in Gaza-stad... na een Israëlisch bombardement. Het Israëlische leger zegt dat het kantoor van een hoge Hamas-commandant is gebombardeerd. Hamas heeft naar eigen zeggen opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Er zijn geen berichten over Israëlische doden of gewonden. In Groningen is kort na middernacht een schip tegen een brug gevaren. Het is de Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborgh-kanaal in Groningen-stad. De schade door de aanvaring is groot. Zo staat het brugdek schuin en is een deel van de brug zelf beschadigd. De politie heeft de brug afgezet. Van een aantal landen en gebieden is het reisadvies veranderd, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor onder meer Portugal, Curaçao, Ierland en de Balearen geldt nu code geel. Dat betekent dat reizen naar deze plekken niet langer sterk wordt afgeraden. Buitenlandse Zaken benadrukt dat het niet zo is dat reizigers uit Nederland in deze landen en gebieden geen enkel risico lopen. De nabestaanden van de ongewapende zwarte Amerikaan Andre Hill... die vorig jaar door een agent werd doodgeschoten... krijgen een schadevergoeding van 10 miljoen dollar. Dat is het hoogste schikkingsbedrag dat de stad Columbus ooit heeft uitgekeerd. De agent die de man doodschoot wordt vervolgd voor moord en is ontslagen. China heeft afgelopen nacht voor het eerst een ruimtevaartuig laten landen op Mars... meldt de staatsmedia op basis van de Chinese ruimtevaartorganisatie. De Marslander heeft ook een karretje bij zich dat de bodem gaat onderzoeken op sporen van leven. China is na de Verenigde Staten pas het tweede land dat een zachte landing op Mars weet te maken.